Zes uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. VVD'er Stef Blok kan aanblijven als minister van Buitenlandse Zaken. Een motie van wantrouwen tegen hem kreeg geen meerderheid... onder meer doordat de coalitiepartijen genoegen nemen met zijn excuses. De motie van wantrouwen was ingediend door DENK... en kreeg steun van GroenLinks, PvdA, SP en Partij voor de Dieren. Blok lag onder vuur vanwege uitspraken over de multiculturele samenleving. De politie gaat minder nieuws verspreiden vanwege het CAO-conflict. Vanaf vrijdag verschijnen er minder berichten op sociale media... en op de website politie.nl staan dan alleen nog koppen zonder verdere inhoud. Journalisten krijgen ook niet meer op al hun vragen antwoord. Agenten voeren al langer actie voor een hoger salaris en een lagere werkdruk. Het UWV was al jaren op de hoogte van de uitkeringsfraude door Polen. Dat zeggen medewerkers van de uitkeringsinstantie op het intranet van hun organisatie. Het UWV zou de signalen structureel hebben genegeerd. Maandag onthulde Nieuwsuur dat Poolse arbeidsmigranten met hulp van tussenpersonen de indruk wekken dat ze in Nederland verblijven en zo een WW-uitkering krijgen. Buurlanden van Venezuela laten ook Venezolaanse vluchtelingen toe met een verlopen paspoort. Dat hebben ze afgesproken op een regionale top. Veel Venezolanen hebben geen geldig paspoort omdat het jaren kan duren voordat een verlopen exemplaar wordt vernieuwd. De buurlanden vragen de internationale gemeenschap meer geld om alle vluchtelingen te kunnen opvangen. De politie heeft op het industrieterrein van Moerdijk 32 verstekelingen gevonden. De meeste zaten in een trailer, ze komen onder meer uit Eritrea probleem met verstekelingen is in Moerdijk aan de orde van de dag. Meestal zijn het Albanese die in een vrachtwagen via de zeehaven van Moerdijk naar Engeland proberen te komen. Het weer, periode met zon, maar in het zuiden en westen ook kans op pittige buien. Het is 22 tot 26 graden. Vanavond en vannacht trekken de buien verder het land in. Morgen is het wisselend bewolkt met buien. Smiddags is het 18 tot 21 graden.